Dat deed hij ook. Oela, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 toezoe, hier voor jou, je stuurt je bankrekening, je hebt hem. Je komt naar mij toe, minderjarig, ik broer, contant. Broer, ik ja, man, Volgens een verslaggever van RTL Boulevard meldde Oussama Ahamoud zich vanmiddag op het politiebureau. Eerder werd al een man van 22 opgepakt, vermoedelijk Bilal. De acteurs zelf hebben nog niet gereageerd, wel zijn hun Instagram-accounts verwijderd. Binnenkort kan je bij jezelf een coronasneltest doen. Minister De Jonge heeft twee merken goedgekeurd die, waarschijnlijk, die je waarschijnlijk in de winkel kan kopen. Verwachting is dat de tests half april worden geleverd. Het kabinet wil de eerste lading gaan gebruiken in het onderwijs... zodat bijvoorbeeld studenten weer naar college kunnen. Het Suezkanaal in Egypte wordt nog steeds geblokkeerd door een groot containerschip. Het ding ligt sinds gisteren dwars over het water. Pogingen om het schip recht te trekken zijn mislukt. Aan beide kanten liggen tientallen schepen te wachten. Het Suezkanaal is een van de belangrijkste vaarwegen ter wereld. En er gaat voor het eerst een helikopter rondvliegen op Mars. Het toestelletje is meegekomen met de Marsrover Perseverance... die begin deze maand landde op de planeet. De helikopter, genaamd Ingenuity, gaat kleurenfoto's maken van Mars... en is speciaal voor deze ruimtemissie gebouwd, zegt de Europese Ruimtevaartorganisatie. De atmosfeer is ongeveer 100 keer zo eil als, ehm, als op aarde. Dus het ehm, ding moet een stuk grotere vleugels hebben, die moet een stuk harder draaien. En er mag eigenlijk ook niks wegen, want anders komt hij niet van de grond omdat het allemaal best nog een technische uitdaging is, vliegt hij ook niet meteen de hele planeet rond. Gaat je ook alleen maar een stukje omhoog, een meter of drie. En dan blijft je 30 seconden hangen en dan komt hij weer naar beneden. En als dat allemaal lukt, dan zijn ze al heel erg dik tevreden over het eerste stapje. De bedoeling is dat de helikopter op 8 april de lucht in gaat. Het weer vanavond en vannacht wat regen. Op sommige plekken kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 3 graden. Morgen zon en wolken. Temperatuur is dan zo'n 13 graden.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 Al hebben ook Genesis, daar zijn ze weer de Rolling Stones en Led Zeppelin. Het gecoverd of gebruikt voor hun live optredens. Maar dit is het origineel uit 1964 en die is van eh, Solomon Burke. Everybody Needs Somebody. En welkom terug, tweede uurtje eh, programma Grasduinen hier op ZFM vanuit Zandvoort met Robin Odi. Tot 8 uur bij je. En ik ben heel erg benieuwd wat de stand is tussen Nederland en Turkije. Dus mocht iemand eh, het kunnen appen, graag. Nog een origineel. De Specials scoorde er een grote hit mee in de ska-tijd in 1979. Eh, Met dezelfde trombonist, trombonist trouwens als in de versie die je nu gaat horen. Namelijk die van Danny Livingstone. Hij schreef het nummer in 10 minuutjes. Opname was in 20 minuutjes. Eh, iets wat het nasale stemgeluid wat je, wat je hoort kwam vanwege een stevige griep die dag. Hij wilde het nog overdoen en op een later tijdstip overzingen. Maar heeft het toch zomaar gelaten. Wel voegde hij dus nog een trombonist toe en een saxofonist. En daar, zo was een hit geboren. Uit 1967 hoor je Danny Livingstone een Message to You, Rudy. you're running about. It's time you straighten right out. Stop you running around, making trouble in the town. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you. growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. Bamba You're all Won't you come on home? Turn me on. Won't you come on home? Turn me on. Won't you come on home? Shah. Going out to each and every nation. Played by the King Shah. Along with Sister Sabzi on vocal. Sing like a bird, I deliver. God. justify zoals veel van zijn soulvolgangers komt hij uit het koor uit de kerk waar zijn vader pastoor was. Zijn eerste single hoorde je Testify. love, I guess that's your formula. and there's no, there's no way go there's no denying that I'm dope. Looking like a rainbow bomb as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another, another man down. Do you recall all the way back to when we'd call? Call us exactly what it was. Perfect flaws all on display, beauty gone so far away where we once were. about you? What do you do? When the love run low and you know it won't last long, where do you go? When the money comes slow, but the bills just let it grow. How should I know? How should I know? Oh, yeah. I just stay afloat. I be floating like a bubble made of soap. Your There's colors in the sun. There's no denying that I'm dope. Looking like a rainbow as I'm coming round. Listen for the pop, never makes a sound. Another man down, another, another man down. Dibi Bamba. Iedere woensdag van 6 tot 8. believe me When I was quite young When I was quite young regent covers eh, in de afgelopen twee uur eh, grasduinen. Net nog Colton Brown van de Stranglers in de uitvoering van de Take 5. En eh, ja, de Take 5. Sorry, niet Take 5. Die is, dit is van andere. Net als laatste de Slackbacks On The Road Again van Kent Heat. Daartussen de Cool Company met Floating en Marber Rosel. En al doet haar naam anders vermoeden, ze is afkomstig uit Duitsland en niet uit Frankrijk. Uit Leipzig om precies te zijn van haar album In The Beginning, Me, Myself and I. Eh, de 23e plaats, dat was de hoogste notering voor Prince in 1985. Raspberry Beret. here, So look here, I put on the back of my bike and uh, we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on. But something about the clouds and her mist. She wasn't too bright, but after could when she kissed me, she knew how to get a kiss. again 106.9 ZFN try to spend it. All you in about who ain't giving who attention. Starting up the engine, need to reboot. I see pussy, other people need food. And I use every bone in my body. Keep on holding on to your trust. I know you don't want nothing to do with me, but just one more time, let's make love. One more time, it ain't much. Fuck them all, let's be us. Summer soft sweetness. Car late drunk, you hang up. What a mess I made of. The sense I make none. It's complicated, keeping me up late. Can't concentrate, you're always on Satan. Trust me, she's a titan. This week she like him, next week they fightin'. Need protection, all your dress is bulletproof. You safe with me, girl. I can't keep on losing you. Where the hell you going? Where you taking this trip to? Wait. Don't, don't, don't think to. I can't keep on losing you. Where the hell you going? Wait. Where the hell you I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon. I can't keep on losing. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Don Julian en de Larks himself. Daarvoor Mac, Miller met Anderson Park... die de afgelopen twee afleveringen in een andere samenwerking tegenkwam... namelijk met Bruno Mars in Silk Sonic. Hier dus met Mac Miller en eh, Dang. Zo direct gaan we op zoek naar de wortels van de nederrock... in het programma van Pim en Rick in het programma Krochten. We gaan eruit met Ben Sidron. Now I Live, dank voor het luisteren. We zien en horen elkaar volgende week weer in het programma Gastduinen hier op CFM. Uh, eh, ik hoorde slecht nieuws van het voetbal veld, helaas. Dus ik hoop dat je naar eh, dit programma hebt geluisterd en niet naar voetbal hebt gekeken.